Volgens een onderzoek van één Vandaag heeft 60% van de Nederlanders vertrouwen in hem als troonopvolger. Een jaar eerder was dat nog 81%. Als oorzaken noemen veel mensen zijn huis in Mozambique en zijn jetsetterige levensstijl. De meeste Nederlanders vinden dat koningin Beatrix voorlopig het beste kan aanblijven. Slechts 1 op de 10 verwacht dat ze dit jaar haar aftreden bekend gaat maken. Prinses Maxima is net als vorig jaar het populairste lid van het koninklijk huis. Willem-Alexander is gezakt van de tweede naar de vierde plaats. Vorig jaar noemde 13% hem als favoriete oranje, nu nog 6%. De ANWB waarschuwt dat het in het hele land glad is door sneeuw en bevriezing. Vannacht heeft het flink gesneeuwd. Op de meeste plaatsen viel zo'n 5 tot 8 centimeter sneeuw. Op veel snelwegen is alleen de rechte rijstrook bereidbaar. Verschillende wegen waren vanochtend enige tijd afgesloten door ongelukken met vrachtwagens. Ook in Duitsland heeft het wegverkeer last van het winterse weer. In Noord-Rijn-Westfalen zijn zo'n 300 ongelukken gebeurd. Daarbij is één dode gevallen. Verschillende mensen raakten zwaar gewond. Op veel Duitse snelwegen stonden vannacht en vanochtend files. Eén snelweg was urenlang geblokkeerd. In Noord-Duitsland rijden treinen niet of moeten reizigers rekening houden met vertragingen. Schaatser Wouter, Olde, Wouter Oldeheuvel mag mee naar Vancouver om daar samen met Sven Kramer te trainen. Oldeheuvel wist zich niet te plaatsen voor de Spelen, maar NOC-NSF heeft een trainingsaccreditatie kunnen, accreditatie kunnen regelen. Dat betekent dat Sven Kramer zich op de schaatsbaan in Vancouver met zijn vertrouwde trainingsmaat kan voorbereiden op de Olympische wedstrijden. Kramer is de enige man van de TFM, TVM-ploeg die zich heeft geplaatst voor de Spelen. Het weer, eerst nog sneeuw en hagelbuien, soms met onweer.